De Canadese minister van Financiën heeft dat gezegd na een vergadering van de G7 in Canada. Voordat Haiti vorige maand werd getroffen door een zware aardbeving... was het al een van de armste landen ter wereld. De minister roept ook internationale instellingen op... om de schulden van Haiti kwijt te schelden. Tijdens de bijeenkomst in Canada is verder afgesproken... dat de zeven rijkste industrielanden hun economieën blijven steunen... totdat blijvend herstel is bereikt. Met die mededeling wil de G7 de financiële markten geruststellen. Die kregen deze week te maken met forse koersdalingen. De sneeuwstormen in het oosten van de Verenigde Staten zijn de laatste uren wat afgezwakt, maar het openbare leven is nog steeds totaal verlamd. Het verkeer is volledig tot stilstand gekomen, zowel in de lucht als op de weg. De luchthavens Washington, Baltimore en Philadelphia zijn gesloten. In en om Washington zitten meer dan 200.000 huishoudens zonder stroom. Volgens weerkundigen is er in 90 jaar niet zoveel sneeuw gevallen. Op sommige plaatsen viel het afgelopen etmaal meer dan 80 centimeter. Mexicaanse leger heeft een tweede arrestatie verricht voor het bloedbad van vorig weekend in Ciudad Juarez. Het is een man van 24. Volgens de autoriteiten heeft hij zijn betrokkenheid bij de schietpartij bekend. Vorige week zondag bestormden gewapende mannen een woning waar een jongerenfeest was en schoten 15 mensen dood. 12 aanwezigen raakten gewond. Een dag later werd het veronderstelde brein achter het bloedbad gedood in een vuurgevecht met militairen. Toen werd er ook een man van 30 opgepakt. Het motief voor de aanslag is nog niet duidelijk. Het weer kans op mist, soms valt er motregen of lichte sneeuw.